Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De PvdA-fractie staat unaniem achter het aanblijven van het Kamerlid Moorlach, zegt fractievoorzitter Ascher. Moorlag was in opspraak geraakt doordat hij als directeur van een sociale werkplaats een schijnconstructie gebruikte om goedkoop mensen in te huren. De zaak leidde tot grote verdeeldheid in de PvdA, maar een commissie concludeerde dat Moorlach juist goede bedoelingen had met de schijnconstructie. Het kweken van menselijke embryo's voor wetenschappelijk onderzoek moet onder bepaalde voorwaarden worden toegestaan. Daarvoor pleiten twee grote Europese artsenverenigingen. Nu mogen in Nederland alleen embryo's worden gebruikt die overblijven na IVF-behandelingen. Maar dat levert niet genoeg bruikbare embryo's op, zeggen de artsen. Het onderzoek richt zich onder meer op het voorkomen van ernstige erfelijke ziekten. Het Britse bouwbedrijf Carillion is failliet. Onderhandelingen tussen schuldeisers en de Britse overheid hebben niets opgeleverd. Bij Carillion werken wereldwijd 45.000 mensen, van wie 20.000 in Engeland. De Britse regering houdt spoedberaad over de ondergang van het bouwbedrijf. Een bommelding in november vorig jaar bij een kinderdagverblijf in Breda was een qua jongenstreek, zegt de politie. Het was al snel duidelijk dat er kinderen achter de dreigementen zaten. Met hen is een stevig gesprek gevoerd. Ze worden niet vervolgd. De politie zegt niets over de leeftijd en hoeveel kinderen erbij betrokken waren. HEMA opent dit jaar drie filialen in Dubai. Het is voor het eerst dat de winkelketen buiten Europa vestigingen opent. Volgens HEMA zijn er in Dubai vooral luxe winkels... terwijl de lokale bevolking behoefte heeft aan winkels met betaalbare goede producten. De winkelketen, die tegenwoordig in Britse handen is... wil de komende vijf jaar meer winkels in het Midden-Oosten openen. Het weer. Vanavond wordt het af en toe droog, maar er blijven buien vallen. Minima vannacht tussen 3 en 6 graden. Morgen vallen er verspreid buien, soms met hagel of natte sneeuw, maar ook af en toe zon. En het wordt 4 tot 6 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in de Randstad verloopt drukker dan normaal vanwege de regen. Dit zijn de uitschieters. De A4 Amsterdam-Rotterdam, een half uur in de file tussen Leidsendam en de Keteltunnel. Ze zijn eraan aan het doseren. Op de A12 Utrecht-Arnhem, een kwartier extra tussen Driebergen en Venendaal. De A13 Den Haag-Rotterdam, een kwartier file tussen Delft-Noord en Rotterdam-Overschie. Vervolgens op de A20 naar Gouda, tussen Schiedam en het plein nog eens 20 minuten extra. En ook vanuit Gouda is het druk. Op de A27 Almere-Utrecht tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweert. Bijna een half uur vertraging. Rijd dan door naar Breda. Sta je nog ruim 20 minuten in de file tussen Hagenstein en Noordeloos. Tot zover de verkeers...